Um, we gaan vandaag bi'ivnillahi ta'ala hoofdstuk 56 behandelen. Al-Mujarradu wal-Mazid. Al-Mujarrad wal-Mazid. En dat bestaat uit twee onderdelen. eerste مجرد الثلاثي ومزيده en het tweede is مجرد الرباعي ومزيده Ik begin zoals altijd met uh, voorbeelden. Op bladzijde 39 van deel 3 dus van het boek Nahu al-Wadih. Ik lees eerst de voorbeelden. Al-Amthila. Fahima at-tilmidu ad-dars. Daar tegenover staat Afham al أفهم الأستاذ التلميذ حمل الجمل القطن حمل الرجل الجمل لعب الولد لاعب الولد أخاه tweede groep دفع الماء السفينة اندفع الماء رفع الجندي الرايه ارتفعت الراية حمر الورد احمر الورد ضرب الرجل السارق تضارب الرجلان حسن الجو تحسن الجو خروب دري رضي الوالد عن أبيه عفوا عن ابنه رضي الوالد عن ابنه استرضى الولد أباه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حادب الظهر احدودب الظهر We gaan eerst even de voorbeelden vertalen. Zo goed als het kan. <clears throat> En daarna gaan we naar de uitleg. فهم التلميذ الدرس de leerling begreep de les أفهم الأستاذ التلميذ wil zeggen dat de leraar de leerling de les deed begrijpen. Hamela al حمل al kotten de kameel droeg katoen Hamela al rajulu al الجمل dat wil zeggen dat de man, de kameel deed dragen of liet dragen. Een of andere spul. La'iba al-waladu, la'aba al-waladu acha. La'iba al-walad wil zeggen, het kind speelde لعب الولد أخاه wil zeggen dat het kind speelde met zijn broer دفع الماء السفينة het water uh, duwde als het ware de schip of het schip اندفع الماء het water stroomde met kracht. رفع الجندي الراية de soldaat hees de vlag. Irtafa'at raya. Het vlag is opgehezen. Is of opgeheven. Hamira al-ward. Hamira al-ward wil zeggen de bloem is rood geworden. Ihmarra al-ward, de bloem, is rood geworden, maar dan met uh, overdreven rood. Darab al-rajul sariq, de man sloeg de dief. تضارب الرجلان de twee mannen sloegen elkaar. Hassun al-Jaw, het weer is mooi. Tahassana al-Jaw, het weer is mooi geworden. رضي الوالد Aan ah, ibni, de ouder, was tevreden over zijn zoon. Istarda al-waladu aba, dat wil zeggen, de jongen of het kind eh, vroeg erom dat zijn vader tevreden over hem wordt. حادب الظهر de rug is krom Ihdawde balvar. De rug is erg krom geworden. Dus ook een vorm van overdrijven. Het gaat hier dus over al-mujarrad wal-mazid. Het gaat over werkwoorden die alleen uh, oorspronkelijke letters bevatten. Die eigenlijk echt horen bij het, het werkwoord. En werkwoorden die uh, extra letters erbij krijgen. Dus laten we, het even, uh, laten we even naar de uitleg gaan. Al-bah. Kullu mithalin. من الأمثلة أو من أمثلة القسم الأول يشتمل على فعل ماض وعدد أحرفه ثلاثة Dus ieder woord, ieder werkwoord die we treffen in de eerste kolom van deze voorbeelden Nee, wacht even. We gaan eerst eh, even hebben over eerste groep. Al-Qism al-Awwal. Groep 1 dus. Voorbeeld 1, 2 en 3. Deze voorbeelden bevatten werkwoorden in de verleden tijd. Dus fi'al madi, af'al madiya. En het aantal letters in deze werkwoorden, dat zijn 3. Die bevatten dus 3. letters وهذا أقل عدد ممكن في حروف الأفعال en dat is het kleinste aantal wat je kan treffen in een werkwoord وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته je kan nooit een werkwoord vinden minder dan drie letters فإذا وجد فعل وكانت أحرفه أقل من ثلاثة Kana ba'duha mahdufa. En als je een eh, werkwoord vindt met minder dan drie letters, dan moet je ervan uitgaan dat een van de letters is weggehaald. Voor een of andere reden. Naam, er wordt lesgegeven uit het boek An-Nahu al-Wadih. النحو الواضح en op www.arabischelessen.com daar kun je uh, meer informatie vinden over de ان شاء الله تعالى والاحرف الثلاثه في اي فعل من امثله القسم الاول حروف اصليه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته and uh, letters the three letters in de eerste groep, de drie letters van de werkwoorden in de eerste groep, dat zijn oorspronkelijke letters. Dat zijn oorspronkelijke letters van het werkwoord. بدليل أننا إذا حذفنا واحدا منها كالفاء من فهم ضاع لفظ الفعل ومعناه met als bewijs met als bewijs dat als je één letter weghaalt van deze werkwoorden, bijvoorbeeld de letter fa in het werkwoord hime, dan is de betekenis verloren gegaan van dit werkwoord. Dan blijft er hime over en dat slaat nergens op. فجميع هذه الأفعال إذا لا تشتمل إلا على حروف أصلية Dus deze werkwoorden in groep 1 die bevatten alleen maar oorspronkelijke letters. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فهي خالية ومجردة min harfin zaidin ala usuliha. Dus deze werkwoorden die bevatten dus alleen oorspronkelijke letters en dus zijn ze vrij van ieder letter wat extra is. ولذلك يسمى كل فعل منها مجردا. En daarom noemen we deze werkwoorden al-fi'al al-mujarrad. Zo'n werkwoord wat alleen oorspronkelijke letters bevat, dus zonder enige extra letter, dan zo'n werkwoord wordt al-fi'al al-mujarrad genoemd. Dus Dit begrip moet je onthouden. Al-fi'al al-mujarrad, dat is een fi'al die alleen bestaat uit, of die bestaat alleen uit oorspronkelijke letters. Die letters, of één daarvan, als je die weghaalt, dan gaat de betekenis van het werkwoord verloren. Uh, broeder ik hoop achter, ik loop achter met lessen en weet niet meer waar we zijn. Welke hoofdstuk behandelen we nu? We behandelen nu hoofdstuk 56 en dat is Al-Mujarrad wal-Mazid. Al-Mujarradu wal-Mazid. En dat komt na hoofdstuk Mudari wal-Amri al-Naqisayn. Wajazak. Dat was dus Al-Mujarrad. Al-Mujarrad. الفعل المجرد وإذا تأملت أمثلة القسم الثاني رأيت أن كف كل فعل فيها هو نفس الفعل الذي في المثال المقابل له مع زيادة. Laten we nu kijken naar de tweede kolom. Als we naar de voorbeelden kijken in de tweede kolom, nog steeds in de eerste groep, dan zien we dezelfde werkwoorden terugkomen die we in de eerste kolom hebben gezien. Alleen nu hebben we daar te maken met extra letters. فالأمثلة الثلاثة, الثلاثة الأولى زيد على كل فعل فيها حرف على حروفه الأصلية Dus de oorspronkelijke letters, die zijn er nog steeds in die werkwoorden in de tweede kolom, maar nu met extra letters. فالهمزة زائدة في أفهم Het werkwoord was fahima en nu krijgen we een nieuwe werkwoord, een nieuw werkwoord, wat is afhama. Dus hamza is hier een extra letter. Je kan het weghalen en het blijft fahima nog steeds een werkwoord die een betekenis heeft. En afhama, dan heeft hij dus een extra betekenis gekregen. والميم زائدة في حمله Het werkwoord oorspronkelijke was hamala. Al ha, al mim en al lam. En bij de tweede kolom is het hamala geworden. Dus je hebt twee keer al mim in het midden. Al mim met shadda wil zeggen eigenlijk dubbel mim. والألف زائدة في لاعب het werkwoord oorspronkelijke was la'iba En het is لعب geworden met een extra alif. والأمثلة الخمسة التي بعدها زيد على كل فعل فيها حرفان على حروفه الأصلية En in de volgende vijf voorbeelden, dus tweede groep, zien we ook in de rechterkolom werkwoorden eh, met drie letters, drie oorspronkelijke letters, dus mojarrada, zonder enige toevoeging aan letters. In de tweede kolom zien we dezelfde werkwoorden terugkomen, maar dan met, met extra letters erbij. Het gaat over eh, al-mujarrad wal-mazid. En degene die meer informatie willen eh, hebben eh, over deze lessen, die kunnen beter naar www.arabischelessen.com. Dat staat ook hierboven, boven de room, de kamer. En daar kun je inshallah ta'ala meer informatie vinden. Dus in de tweede groep zien we twee letters toegevoegd. Twee extra letters. فمرة تكون الزيادة بالهمزة والنون أين كير إذ دي توفوخين دي توي لترز إزان توي لترز توخفوخت ناملك الهمزة إن النون سؤال بفوبيت إن دفع إتس إن دفع خوارد دش يهبت الهمزة بلس النون إن دفع دات إس إن een keer in de volgende keer. Dan krijgen we الهمزة de volgende keer krijgen we een toevoeging van الهمزة plus het ta. zoals Rafa'a irtafa'a. وثالثة بالهمزة وتكرار حرف أصلي een andere keer wordt الهمزة خفوخت. en herhaling van een uh, oorspronkelijke letter. Zoals hamira wordt ihmarra. Ra is uh, herhaald en al-hamza toegevoegd. ورابعة alif. En een andere keer wordt ta en een alif toegevoegd وخامسة بالتاء وتضعيف حرف أصلي إن أندر كير وات التاء توخفوخت إن آه، أن أن إن أندر لتر herhaald wat oorspronkelijk was إن إن in het werkwoord. والمثالان الأخيران زيد على كلا الفعلين فيهما ثلاثة أحرف هي الهمزة والسين والتاء مرة والهمزة والواو وتضعيف حرف أصلي أخرى En in de laatste voorbeelden, twee voorbeelden, dus de derde groep, wat is daar gebeurd? Daar is uh, een werkwoord uh, waarvan de laatste, um, naast de laatste, de, la, de oorspronkelijke letters, zijn er drie letters, drie extra letters toegevoegd. Namelijk sin, ta en el hamza. Dus el hamza, sin en het ta, zoals bij radia, is tarba. Dus el hamza, sin en het ta zijn toegevoegd. En de andere keer is er el hamza toegevoegd, el waw en een andere oorspronkelijke letter herhaald. Dat is dus in hadaba, dat is ihdawdaba geworden. Um, waarom wordt deze, worden deze eh, eh, toevoegingen gedaan? Dat wordt eigenlijk in dit boek niet besproken. Maar zullen we toch eventjes eh, naar verwijzen. Dus eventjes eh, de achtergrond daarvan vertellen. Er zijn verschillende redenen waarom, <clears throat> of tenminste, er, er is een reden waarom eh, deze letters worden toegevoegd. En dat is om een andere betekenis te geven aan het werkwoord, aan het oorspronkelijke werkwoord. Zoals bijvoorbeeld fahima. Fahima dat is begrijpen. Dat doe jij zelf. Begrijpen, dat doe jij zelf. Eh, maar afhemmen, afhemmen, als je ze toevoegt, dat betekent dat je iemand anders doet begrijpen. En dat heet in het Arabisch at-ta'diyah. dus dat je de handeling van het werkwoord door iemand anders laat verrichten. Dus fahima Mohammedun ad-dars. Mohammed is hier degene die de les begreep. Maar als je zegt afham al-ustadu Mohammedan, dan is eh, Mohammed nog steeds degene die begrijpt. Maar de handeling hier wordt verricht door de leraar. Want de leraar deed Mohammed begrijpen. Dus laten begrijpen inderdaad. Laten begrijpen. En hetzelfde geldt voor hammala. Dus hamala, hammela. Fa'ala, fa'ala. Dat is ook ta'diya. Zoiets heet het ta'diya, want we hebben twee verschillende werkwoorden. We hebben een werkwoord wat lazim is. Lazim betekent dat hij geen, uh, geen uh, uh, nodig heeft. Maar door die letter toe te voegen, dus hamza bijvoorbeeld bij afhama, fa'ala. Af'ala. Of je laat de tweede letter zich herhalen. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala fa'ala. Dus deze zijn twee manieren om eh, een werkwoord muta'addi te laten worden. En muta'addi, zoals gezegd, dat is een werkwoord dat een maf'ul bih nodig heeft. En als je kijkt naar het derde voorbeeld, la'iba. Het verschil tussen la'iba en la'aba. La'iba, dat doe jij gewoon eh, zelf op je eentje spelen. Maar la'aba, daar heb je twee mensen voor nodig. Dus spelen met elkaar. La'iba, dat is spelen zeg maar met je eentje, op je eentje. En la'aba, daar moet je dus twee personen voor hebben. <clears throat> Defaa. in En dat is precies andersom. Defa'a, uh, eh, dat is duwen. Dus hier heb je twee dingen nodig. Degene die, die duwt en degene die geduwd wordt. Maar in faa, dus toevoeging van een hamza en een noon, daar heb je geen voorbeeld voor nodig. Dus alleen degene die zichzelf duwt, als het ware. En dat is hier het water. Dus je hebt hier geen voorbeeld nodig. En hetzelfde geldt voor rafa'a, irtafa'a. Dus ziyada van al-alif en de taa. Hamira, ihmarra daarentegen. Dus als je, eh, je toevoeging hier van een alif in herhaling van, van de oorspronkelijke letter. Dat duidt op eh, de zogenaamde al mubalaga al mubalaga dat is overdrijven. Ihmarra, dat is dus... Eh, overdrijven rood geworden. Overdreven rood geworden. Ehm, dus dat zeg je zeg maar, voor een kleur, om te laten zien dat het, eh, de kleur uh, fel is geworden. Maar dat wordt ook soms gebruikt voor een aib een mankement. Een mankement. ضرب الرجل تضارب الرجلان ook hier heb je ضرب الرجل السارق dat betekent dat de man de dief sloeg maar تضارب الرجلان dat is dus ze, ze wisselen elkaar de klappen als het ware تضارب het geluid is wel goed of niet? Het is wel goed, hè? طيب آه، حسن الجو تحسن الجو ان هي تحسن دور التفخ فان تاء ان تهرهال فان آه، آه، تميدلست فان فان التفكورد دوس فعل تفعل او فعل تفعل هير وورد التصيير مي انخدعت فات اس تصيير بتكنت اس خورده تحسن الجو بتكنت اس خورده ده اتوير اس mooi geworden. Uh, Rabia istarda, het toevoegen van Hamza, of een alif, uh, afwan, Hamza, Sin en Atta. Tassier, naam, tassier. Dus istarda, het toevoegen van alif, of Hamza, Sin en Ta, dat is meestal voor een vraag. Je vraagt iets. je vraagt dus de inhoud van het werkwoord. Bijvoorbeeld je zegt istat'ama al-waladu ummahu. Istat'ama al-waladu betekent dat het kind eh, voedsel vraagt van zijn moeder. En als laatste hebben we hier hadaba ihdawdaba. Uh, hier toevoeging van drie letters. Eh, Hamza en Al-Waw. dus الهمزة الواو en het herhalen van een oorspronkelijke eh، letter dat is om eh، weer een mubalagha te hebben of ook tasir hier is ook oh, nu is het bij iedereen fout is er geen geluid of wel anders zit ik hier tegen mezelf te praten. Wel geluid. Dus uh, toevoegen van Hamza, de waw en het herhalen van een oorspronkelijke letter, dat duidt op al-muda. Eh, even kijken, wat wordt hier gezegd? Even Um, dus al-mubalagha hier, overdrijven. En ook het tasier, eh, dat het eh, verandering van gedaante, verandering van toestand. Tayyip, eh, hiermee zijn we dus gekomen aan de stelregels van dit hoofdstuk. stelregels. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة stelregel nummer 24 na 100 dus 124 الفعل المجرد wat is eigenlijk wat, uh, waar het om gaat in deze les الفعل المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية dat is één definitie wat is al-mujarrad geen geluid Geen geluid. Wat moet ik doen? Dus uh, eh, stelregel nummer 124 die zegt dat het fial mujarrad, wat is het fial mujarrad? Dat is een fi'al waarvan de, de letters, de oorspronkelijke letters, dus de, waarvan de letters alleen bestaan uit oorspronkelijke letters. Dus het werkwoord bestaat alleen maar uit oorspronkelijke letters. Geen toevoeging, geen extra letters. Dus als je een letter weghaalt van dit werkwoord, dan is de betekenis verloren gegaan. Dat is al-mujarrad. Nogmaals, dit is een begrip om te onthouden. Al-qa'idatul khamisa wala ishruna ba'da al-mi'a, nummer 125. الفعل المزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية Wat is الفعل المزيد? Dat is een werkwoord die mujarrad is eigenlijk, maar dan zijn er letters, extra letters toegevoegd. Dat is al-mazid. Mazid komt van zada, betekent toevoegen. المجرد de oorspronkelijke letters. Hij bestaat alleen maar uit oorspronkelijke letters. En al-mazid bestaat naast de oorspronkelijke letters ook uit, uit extra letters. القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة استرخ نمر 126 الثلاثي يكون مزيدا فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف Wat staat hier? Thulathi, dat is een werkwoord met drie oorspronkelijke letters. Thulathi van thalatha. يكون مزيدا فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف. Dus الفعل الثلاثي die kan één woord extra krijgen of één letter extra krijgen twee letters of drie letters. Dat is wat we gezien hebben vandaag. طيب, dat was dus voor wat betreft al-mujarradu wal-mazid. we gaan nu, want aangezien dit hoofdstuk geen opgave heeft, gaan we ook hoofdstuk of onderdeel 2 van dit hoofdstuk 56, en dat noem ik 56b, مجرد الرباعي ومزيده ومزيده عفوا مجرد الرباعي ومزيده die gaan we ook erbij behandelen zodat we volgende keer inshallah de opgave gaan maken van beide hoofdstukken. طيب أقرأ الأمثلة Ik begin dus met de voorbeelden te lezen. Wa alaikum salam wa Allah barakatuh. بعثر الهواء الورق تبعثر الورق حرجم الراعي الإبل عفوا حرجم الراعي الإبل حرجم الراعي الإبل احرنجمت الإبل طمأن الطبيب المريض اطمأن المريض طيب لاتف we even naar de betekenis الهواء الورق al-hawa de wind, de hawa de lucht. De wind deed de bladeren oplaaien. Taba'far al warak de bladeren leiden op. حرجم الراعي el-Ibel. De herder verenigde uh, de kamelen. Ihranjamet el-Ibel. De kamelen vereen, verenigden zich. طمأن الطبيب المريض de arts stelde de patiënt gerust اطمأن المريض de patiënt uh, is gerustgesteld. Dat was dus de vertaling voor wat betreft de voorbeelden. voor de twee is er een noon tussen gekomen. Een noon en een hamza. Ihranjama. Ihranjama. Ook een is erbij gekomen. Niet alleen maar een noem. طيب we gaan even naar uitleg. أمثلة القسم الأول تشتمل على أفعال ماضية رباعية. Dus in het hoofdstuk van net hadden we werkwoorden gezien met, met drie oorspronkelijke letters. En die heten al-af'al al-thulafiyya. Fi'al thulafi. drie oorspronkelijke letters. Maar deze werkwoorden die bestaan uit vier oorspronkelijke letters. En die heten dus al-fi'al al arrobai Al-af'al al-ruba'iyah. وكل فعل منها حروفه أصلية إذا حذف حرف منها اختل لفظ الفعل ومعناه فهي إذن أفعال مجردة En deze werkwoorden, die bestaan dus uit oorspronkelijke letters. Als je een van die letters weghaalt, dan eh, verdwijnt de betekenis. Dus, hoe noemen we deze werkwoorden? Deze werkwoorden noemen, noemen we dus mujarrada. Mujarrad. Wat is mujarrad? Mujarrad, een fi'al mujarrad, dat is een fi'al die alleen uit oorspronkelijke letters bestaat. أما أمثلة القسم الثاني maar de uh, voorbeelden van de tweede groep, dus uh, eigenlijk de tweede kolom, daarentegen, die bestaan uit diezelfde werkwoorden تشتمل على أفعال القسم الأول نفسها مع زيادة على كل فعل Dus die bestaan uit diezelfde werkwoorden, maar dan met uh, letters wat toegevoegd zijn aan die oorspronkelijke letters. فالتاء مزيدة في تبعثر. Dus het ta bijvoorbeeld, de letter ta werd toegevoegd aan het werkwoord ba'athara. Dan is het ba'athara geworden. والهمزة والنون مزيدتان في إحرنجمة بمعنى اجتمع أن دوش الهمزة إن النون استخفخت أن تفاك فود حرجمة حرجمة تعليز دوش الهمزة إن النون تخفخت آه، إن إحرنجمة بتكن تعصيك خزيغتها آه، زيخ فرينخة والهمزة وتضعيف النون زيادة في اطمأنه طمأنه is itma'anna geworden. Wat is er dan gebeurd? Een hamza toegevoegd en uh, het herhalen van de laatste letter, namelijk een noon. En het is itma'anna geworden. Dus القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة استرخ نمر 127 دي زخت مزيد الرباعي تكون زيادته حرفا أو حرفين تقول زخة الفعل الرباعي لاتيس أو كالفير فعل الرباعي لاتيس الورك وورد دي وارفان دل أرسبرونك لك اللاترس فير letters zijn. Deze werkwoorden, als je ze mazid laat worden, dus je voegt eh, extra letters, dan kun je niet meer dan twee letters toevoegen. Dus je kan hoogstens twee letters toevoegen. Je kan of één letter of twee letters toevoegen aan al-rubai, al-fi'al al-rubai. En als we vlug gaan kijken naar de, de betekenis van die toevoeging. Want er is een, er is een, een soort regel in het Arabisch die zegt... Ziyadatun fil ma'na tadullu ala ziyadatin fil mabla. Dus een toevoeging. Afwan, andersom. Ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Dat wil zeggen, een toevoeging in letters, dat heeft tot gevolg dat er een toevoeging is in de betekenis. Of in dit geval een verandering van de betekenis. Eh, zoals bijvoorbeeld Ba'tara, Taba'tara. Hier ook eh, met Ba'tara heb je een fa'il en een maf'ul nodig. Maar met Taba'tara is alleen een fa'il uh, voldoende harjama ook. Harjama en hranjama. Dat hetzelfde geldt hier. Dus harjama, daar heb je fa'al en fa'ul bij nodig. Maar ihranjama, alleen degene die zich verenigen, die, eh, die zijn voldoende. Dus alleen maar fa'il. En dat kun je eh, vertalen met het toevoegen van zich in het Nederlands. Zich verenigen. Kijk, je kan iemand of twee mensen verenigen, maar die twee mensen kunnen zelf zich verenigen. Dus dan heb je geen eh, een, derde partij nodig. Geen andere partij nodig. En hetzelfde geldt voor tam'ana en het Tam Tam'ana, daar heb je twee mensen voor nodig. Degene die gerust stelt en degene die gerustgesteld wordt. Maar als je zegt itma'anna al-marid, die kan gewoon uit zichzelf gerustgesteld worden. Dus je hebt hier alleen een fa'il nodig. Dat zijn dus eh, sommige betekenissen van zulke toevoegingen. Maar die worden dus niet uitgebreid behandeld in dit boek. Maar misschien komt het ooit een keer, inshallah ta'ala. Ik hoop dat het duidelijk is waar het over gaat. En de begrippen die we moeten dus onthouden, waar ik Allah, dat zijn dus al-mujarrad, al-mazid, al-thulafi, al robai dat zijn al-huruf al-asliya en al-huruf al-mazida, dat zijn begrippen die, die hier belangrijk zijn. طيب الحمد لله هذا والله سبحانه وتعالى أعلم En als er vragen zijn of eh, toevoegingen of opmerkingen of wat dan ook, die zijn altijd welkom. Nou. wat ik zei is, eh, wat de vraag was, geldt wat we in dit hoofdstuk leren ook voor fi'al Ik zei dat je eh, kunt zien, je kunt zien of een fi'al mujarrad is of mazid, alleen als je hem terugbrengt naar een madi. In het madi kun je zien of alle letters oorspronkelijk zijn of zijn er letters die toegevoegd zijn. Want als je een modaria hebt, dan kun je extra letters krijgen, bijvoorbeeld van modara. Daghala yedkhulu, dan krijg je een toevoeging van lia. Die lia is niet van een fi'al. Of je krijgt juist verdwijning van letters, zoals bijvoorbeeld bij al-amr. Dan heb je waqafa, dan wordt het qif. Al-wauw is verdwenen. Dus wat moet je doen? Je moet altijd terug naar al-madi om te kijken of een fi'al mujarrad is of mazid. Wallahu a'lam. Alaykum assalam wa barakatuh. Ik hoop dat het eh, nu wel doorgekomen is. وفيكم بارك الله تعالى زين نوخ اندر فراغة ذلك نعم خيرا هبك في الخميس Yeah. we zijn eh, klaar. Dus ik wacht nu alleen op vragen. Zijn er vragen? Ik begon om half acht. Dus ongeveer een uur geleden. En op www.arabischelessen.com kan men meer informatie vinden over deze lessen. Geen andere vragen? طيب خير إن شاء الله بارك الله فيكم voor jullie aandacht en dan zie ik jullie volgende week maandag inshallah bij de opgave en aanstaande donderdag voor de andere groep أحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته